7 Levi van Eck met het NOS-journaal. In het bos waar vanmorgen het lichaam van de Belgische militair Jurgen Konings werd gevonden... wordt nog volop onderzoek gedaan. Het federaal parket in België komt vanavond met meer informatie. Het lichaam werd gevonden door de burgemeester van Maaseik, die in het natuurgebied aan het mountainbiken was. Sinds mei werd er met man en macht naar de, naar, naar de ex-militair gezocht... vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen... Viroloog van Ranst zegt opgelucht te zijn... maar spreekt ook zijn medeleven uit met de nabestaanden. Nederland stuurt komende week nog eens 160.000 coronavaccins naar Suriname. Woensdag wordt eerst een lading van 60.000 AstraZeneca-vaccins verzonden... en volgende week zondag volgen dan nog eens 100.000. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de druk op de ziekenhuizen in het land nog steeds hoog... en is er veel behoefte aan vaccins. Tientallen Nederlandse zorgmedewerkers helpen in Suriname om de druk op de zorg te verlichten. Zij blijven daar in ieder geval tot en met augustus. In de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving zijn dit weekend beperkingen van kracht... vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen, veroorzaakt door de Delta-variant. Mensen mogen het gebied alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hebben. Ook buitenlanders mogen alleen in uitzonderlijke gevallen het gebied in. Het is nog niet bekend of deze maatregel ook voor komende weekenden geldt. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Frankrijk gewonnen... en verstevigt daarmee de leiding in het WK-klassement van de Formule 1. De Nederlandse coureur van Red Bull passeerde in de voorlaatste ronde van de race... zijn Britse rivaal Lewis Hamilton. Het is voor Verstappen zijn derde zege van dit seizoen. Hij staat in het klassement nu 12 punten voor op Hamilton. Het weer vanavond kan in het zuidoosten een bui ontstaan. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd flink door. Met een graad op 15 is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Loenersloot en Vinkenveen 4 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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

naar het zuiden. Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen. Spaans benauwd in Spaans beton. Ik wil wat doen deze zomer. days and lie along as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 努力。 make it through another day to say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 Esa boca linda, un riscará, roba caliente, sabe que mi papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante. Esa boca linda, un riscará, roba caliente, sabe que mi papito,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 things in life like when and where We didn't have no internet But man, I never will forget The way the moonlight shined upon her hair And we were trying different things And we were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite song Sipping whiskey out the bottle Not thinking about tomorrow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 we were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite songs Sipping whiskey out the bottle Not tomorrow Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama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 kosten wat het kost. Limonade voor de dorst. Maar vrienden achter en gedragen zich alsnog. En dan maakt die jongens prof. Limonade voor ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. Believers Let's raise a toast Enjoy the show